Maar moeten de zelfstandige landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba dat nog doen? Schippers herhaalde het advies aan zwangere vrouwen om niet op reis te gaan naar Zika-gebieden als dat niet echt hoeft. De zus van de Spaanse koning, prinses Christina, moet voor de rechter komen. Ze wordt beschuldigd van fraude. Samen met haar man zou ze de belastingen voor miljoenen hebben opgelicht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er genoeg aanknopingspunten voor een strafzaak. Christina is het eerste lid van de koninklijke familie dat voor de rechter komt sinds de herinvoering van de Spaanse monarchie in 1975. Dit jaar komen er 129.000 banen bij, verwacht uitkeringsinstantie UWV. Dat is ruim twee keer zoveel als het aantal nieuwe banen in het afgelopen jaar. Er komen vooral banen bij in de bouw, de zorg en de kinderopvang. In de winkelsector is de groei beperkt. Behalve in Amsterdam zijn ook op scholen in andere steden in de wereld bommeldingen binnengekomen. In Sydney werden vijf scholen ontruimd. In Groot-Brittannië kwamen 18 telefoontjes kort na elkaar binnen. Ook in Frankrijk, de Verenigde Staten en Japan waren scholen doelwit. Een groep Russische hackers heeft de dreiging met bommen opgeëist, maar geen enkel land wil daar iets over zeggen. De politie heeft in Capelle aan de IJssel iemand van Satudara opgepakt... die met zijn motor op enkele stadswachten was ingereden. Dat gebeurde in december, maar hij is deze week aangehouden, meldt RTV Rijnmond. De motorrijder passeerde de stadswachten, stak zijn middelvinger op en riep beledigingen. Toen de stadswachten daar wat van zeiden, reed hij met grote snelheid op hen in.